twee haalde niets uit. Uiteindelijk zijn de vier overmeesterd door extra opgeroepen agenten die een politiehond bij zich hadden. Tegen de vier is aangifte gedaan voor bedreiging en mishandeling. De chauffeur is verder nog bekeurd voor rijden met te veel drank op.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 en losgelaten boven de Mojave-woestijn in Californië. Het ruimteschip landde vervolgens een klein half uur later... zelfstandig op een nabijgelegen vliegveld. Het is de bedoeling dat het toestel van Virgin in de toekomst toeristen mee de ruimte inneemt. Een vlucht met de Spaceship toe zal 200.000 dollar gaan kosten. Bij de deelstaatverkiezingen in Wenen heeft de rechtspopulistische partij FPE forse winst geboekt. De partij won 27% van de stemmen, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De FPE voerde vooral campagne tegen de immigratie van moslims en voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De FPE is nu weer terug op het kiezersaandeel van eind jaren 90. Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. De Sociaaldemocraten raakten voor het eerst in 14 jaar hun absolute meerderheid kwijt in het regionale parlement. De Franse voetbalclub Marseille overweegt juridische stappen tegen Nigel de Jong. Begin deze maand brak de Jong met een harde tackle het been van Hatem Ben Arfa. Een Franse voetballer die door Marseille was uitgeleend aan een Engelse club. Marseille-voorzitter Jean-Claude Dagier zei op de Franse televisie dat advocaten een aanklacht tegen de Jong voorbereiden. Hij zei ook dat spelers die zware overtredingen begaan wat hem betreft van de Europese velden verbannen moeten worden. De Jong heeft al veel kritiek te verduren gehad vanwege de harde tackle. Zo is hij door bondscoach Van Marwijk voor twee